Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Mexico zijn in een verlaten vrachtwagen honderden migranten ontdekt. In totaal zaten er 343 mensen in de trailer, waarvan 103 minderjarigen. Er worden in Mexico vaker dergelijke ontdekkingen gedaan... maar dit soort hoge aantallen is uitzonderlijk. De vrachtwagen had ingebouwde ventilatie voor alle passagiers. Ook was er een extra verdieping in de trailer. Vermoedelijk gaat het om migranten uit Zuid-Amerikaanse landen... op weg naar de Verenigde Staten. In Turkije is Kemal Kılıçdaroğlu naar voren geschoven als kandidaat voor de presidentsverkiezingen op 14 mei. De 74-jarige oppositieleider vertegenwoordigt een blok van zes oppositiepartijen die samen optrekken bij de verkiezingen. Het is een coalitie van conservatieve, liberale en nationalistische partijen. Kılıçdaroğlu is een van de meest uitgesproken tegenstanders van de huidige president Erdogan. Groningers die van de rechter gecompenseerd moeten worden voor aardbevingsschade... hoeven niet meer te vrezen voor hoger beroep vanuit de overheid. Dat heeft staatssecretaris Velbrief van Mijnbouw afgesproken met het instituut dat over de compensaties gaat. Velbrief wil niet langer dat de overheid tegenover de slachtoffers komt te staan. De parlementaire enquêtecommissie concludeerde onlangs dat de belangen van de Groningers stelselmatig zijn genegeerd door de overheid. De monteur die in Oldenzaal aan het werk was bij een woning die vorig jaar volledig instortte... wordt strafrechtelijk vervolgd. Dat meldt RTV Oost. De man was op het moment van de ontploffing bezig met het aanleggen van een laadpaal voor elektrische auto's... en zou daarbij een gasleiding hebben geraakt. Tijdens de ontploffing waren de bewoners thuis. De burgemeester noemde het destijds een wonder dat iedereen het had overleefd. Waar het OM de monteur precies van verdenkt is nog niet duidelijk. Het weer, vannacht vooral regen in het zuiden.